Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden Limburgers slapen vannacht niet thuis. In en rond Venlo zijn evacuaties aan de gang. Vannacht rond 3 uur staat het water in de Maas daar het hoogst, is de verwachting. Ook in Arsen moeten mensen weg. Het zal voor mij de derde keer zijn dat ik ermee te maken krijg. Oh, dus, eh, ja. ja. dus, uh, eh, 93, ja. 95? Ja. ja, 95 tegengehouden, 93, 1 meter 12 in de huiskamer. Dus, eh, en dat overviel ons echt. Kijk, nu ben je wat meer voorbereid. Al vind ik nog dat de informatie vanuit de gemeente heel erg slecht is, maar oké. Eh, we hebben zelf ons plan getrokken. Mensen die al eerder moesten vertrekken rond Roermond en het Juliana-kanaal... weten waarschijnlijk pas rond middernacht of ze weer terug naar huis mogen. Limburg krijgt vanuit alle kanten hulp aangeboden. Een uitzendbureau heeft 100 medewerkers die gaan helpen met opruimen. En een bierbrouwer deelt kratjes uit waarmee mensen thuis hun meubels hoger kunnen zetten. Via Giro 777 is in een paar uur tijd al meer dan 200.000 euro gedoneerd. In zes regio's, waaronder Groningen, Drenthe en Rotterdam-Rijnmond... kun je voorlopig geen coronatest doen voor je vakantie. Door een storing in het lab lukt het de GGD daar niet om op tijd alle testuitslagen te hebben. Mensen die toch een test nodig hebben krijgen het advies een nieuwe afspraak te maken via testenvoorjereis.nl. In Tilburg is het weer 10 dagen kermis. Het is normaal de grootste kermis van de Benelux, maar door corona staan er nu minder attracties. 140 in totaal maakt deze mensen niks uit. Ja, hartstikke gezellig dat we weer ergens naartoe kunnen met snallen. Jammer dat helaas dingen zoals Roze Maandag niet door kan gaan. Maar eh, voor de rest, uh, ja, heel gezellige boel, helemaal leuk. Ja, super top. Echt, uh, kom hier ieder jaar en ja, één mooi feestje. Ergens anders ga ik niet naar de kermis, dat boeit me niet. Alleen Tilburgse kermis. komt hier opgewassen en toch zijn er ook mensen die bang zijn dat de kermis een corona-superspreader wordt. De gemeente denkt dat het wel meevalt. Het kermisterrein is afgezet met hekken en er mag maar een maximaal aantal mensen naar binnen. Het weer nog. De bewolking trekt als het goed is weg vanavond. Vannacht kan het een beetje mistig zijn.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 menu. een uur lang in de mix. DJ you wake up rock your way. You'll make it. You can make it today. You'll make it. To be what you wanna be. To go where you need to go in life. To do the things you need to do for your heart and everything to it. I keep on going, going, going. hypnotic, funky, fresh. With my body so melodic, this beat goes right through my chest. Everybody, ma and poppy came to party. Grab somebody, work your body, work your body. Let me see you one two step. Rock it, don't stop it. Everybody get on the floor. break the party up, we about to get it on. Let me see ya one two step. I love it when you one two step. Everybody one two step, we about to get it on. Everybody the off. dat is alweer de set van DJJK. Volgende week vrijdag 9 uur sharp is DJ Dion niet er weer. DJJK zal ook even kijken of hij erbij is. Ik denk dat het wel goed komt. Ik zeg tot volgende week vrijdag. Maak er een mooi weekend van. Doei! We would hold hands as our favorite melodies would trickle out of the speaker like raindrops from clouds. And the only thing that mattered was that we were together. Together. together. together. But I'm here to deliver the news that those days we cherish so much are just over the horizon. And through the glare of the setting sun, I can clearly see a celebration. A celebration of togetherness, a celebration of life. Once again, we will dance throughout the night and even through the sunrise. I can see it. Can you see I can feel it. Can you feel it? Can you see us singing along to our favorite songs with our hands raised high in the sky as if we were trying to catch an invisible vibe to take home?